Katrien met het NOS-journaal. De Verenigde Staten maken 3,5 miljard dollar vrij voor Israël... om te besteden aan Amerikaanse wapens en militair materieel. Het geld is onderdeel van een militair steunpakket voor Israël... dat het Amerikaanse congres in april al had goedgekeurd, mailt CNN. In de VS is vanuit pro-Palestijnse hoek veel kritiek op de Amerikaanse wapensteun aan Israël. Ook sommige politici, zoals de democraat Bernie Sanders... willen dat de VS de hulp aan Israël stopzet vanwege de oorlog in Gaza. In Brazilië zijn inmiddels 21 lichamen geborgen... na het vliegtuigongeluk van gisteren ten noorden van de stad Sao Paulo. Bij de crash kwamen alle 58 passagiers en vier bemanningsleden om het leven. Het vliegtuig kwam vanuit het zuidwesten van het land... en kwam op ongeveer 80 kilometer van de luchthaven in moeilijkheden. Daarna stortte het toestel neer in een woonwijk. President Lula heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd in Brazilië. In de Russische regio Koersk zijn volgens het ministerie van Calamiteiten... meer dan 76.000 mensen geëvacueerd uit het grensgebied. Oekraïense militairen vielen vier dagen geleden Koersk binnen... en boekten sindsdien tientallen kilometers terreinwinst. Rusland kondigde eerder vandaag meer maatregelen aan... om verdere aanvallen te voorkomen. Zo worden er meer controles uitgevoerd en telefoons afgeluisterd. Ook zijn er reservetroepen naar de grens gestuurd. In Den Haag is vanmiddag door een kleine 100 mensen gedemonstreerd voor een kinderpardon. Aanleiding is de zaak van de Armeense jongen Mikael die in Nederland is geboren en opgegroeid. Hij en zijn moeder dreigen te worden uitgezet na een uitspraak van de Raad van State. Bij de demonstratie vanmiddag spraken ook kinderen die in een vergelijkbare situatie zitten als Mikael. Het weer, er trekken wolkenvelden over, maar het blijft droog en nog lang warm vanavond. Morgen weer een redelijk zonnige dag. Er is nauwelijks wind en de temperatuur loopt op tot 22 graden op de Wadden tot 28 in het zuidoosten.